Jan van der Putten met het NOS-journaal. De familie van verdacht heeft een beloning van 40.000 euro uitgeloofd. Het geld is voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader. Dat meldt Peter Erdevries Vries in RTL Boulevard. Zakenman Koen Everink werd in maart vorig jaar in zijn huis doodgestoken. Mark de J., voormalig coach van tennisser Robin Haase, ontkent elke betrokkenheid. Op de westelijke Jordaanoever zijn drie Israëlische burgers doodgestoken, vermoedelijk door een Palestijn. De slachtoffers zijn twee oudere vrouwen en een man van in de dertig. zouden in een huis zijn aangevallen. Gisteren vielen bij de Tempelberg in Jeruzalem drie Palestijnse doden. Het is al dagen onrustig bij de Tempelberg. Tientallen Nederlandse vakantiegangers op Kos slapen vannacht opnieuw buiten. In de buurt van het Griekse eiland was vorige nacht een aardbeving. Een aantal hotels en appartementen zijn daardoor beschadigd. Vakantiegangers melden dat mensen op lichtbedden rond het zwembad overnachten. Anderen slapen vannacht op het schoolplein. Op Twitter melden mensen dat ze hun hotel niet meer indurven uit angst voor naschokken. reisorganisaties Sunweb en TUI zeggen dat sommige gasten op kost zich onveilig voelen, maar dat veel hotels gewoon veilig zijn. Oud-premier Schotten van Curaçao is ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer omkoping en valsheid in geschriften. Hij kreeg drie jaar celstraf, dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Het Hof achter bewezen dat Schotten geld heeft aangenomen van een casinobaas op het eiland. In ruil daarvoor zou de casinobaas wat te zeggen krijgen in de regering op Curaçao. Zo bleek eerder dat hij besliste wie er minister werd. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag buien, mogelijk met onweer.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 That is why I always want you in my life. And when I think about the things that you have done for me, it explains why you're the apple of my eye. van Zandvoort, op 106.9 FM. Just got paid.